Sinds het uitbreken van de crisis vier jaar geleden is de werkloosheid in de bouw gestegen naar 11 procent. 50.000 fulltime banen zijn verloren gegaan en de komende twee jaar verdwijnen er nog eens 27.000. De productie in de bouw liep vorig jaar terug met 7% en dit jaar is er een krimp van 5%. Vooral doordat er minder huizen worden gebouwd. Kinderen van asielzoekers verhuizen gemiddeld één keer per jaar... terwijl Nederlandse kinderen één keer per tien jaar verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van een werkgroep van verschillende hulporganisaties. Volgens de werkgroep raken de kinderen door de vele verhuizingen achter op school. De onderzoeksgroep adviseert de overheid om gezinnen met kinderen op één locatie op te vangen... totdat ze naar een eigen huis vertrekken of het land weer moeten verlaten. Het lijkt erop dat het hoogwater in de noordelijke provincies niet heeft geleid tot grote problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Rijkswaterstaat gaf gistermiddag een waarschuwing voor hoogwater bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl... door de combinatie van springtij en harde wind. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval gisterochtend gericht op een militair onderzoekscentrum... Maar westerse diplomaten zeggen dat er een konvooi met luchtdoelraketten onder vuur lag. De Syrische president Assad zou ze hebben willen leveren aan de Hezbollah-beweging in Libanon... en Israël is bang dat Hezbollah ze gebruikt tegen Israëlische doelen. Patty Andrews is overleden, het jongste en enig overgebleven lid van de Andrews Sisters. De zussen Laverne, Maxine en Patty Andrews zongen in de Tweede Wereldoorlog vaak voor de Amerikaanse militairen. Bekende hits waren Boogie Boogie Bugle Boy en Don't Sit Under the Apple Tree. Patty Andrews was 94. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het westen regen. Later vanmiddag periode met zon, afgewisseld door stapelwolken en enkele buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad korte files op de A8 Zalem richting Amsterdam...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 You came on Cupid's wings, and then you flew away. You touched my face, you called my name. Burned with desire, but you left me in the rain. you left me in nation. be taken. NYC to LA, from sidewalks to highways. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me. Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends. time and no, no sun can stop it slowly burn can stop it slowly van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de